Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in het noorden van Frankrijk zijn alle 33 inzittenden gewond geraakt. Vier mensen liepen zware verwondingen op. Volgens Franse media is er ook een Nederlander onder de gewonden. Het is onbekend hoe die eraan toe is. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend ter hoogte van Amiens... met een lijnbus van de maatschappij Flixbus... die van Parijs onderweg was naar Londen. De bus vloog uit de bocht en belandde op zijn kant. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Jeugdzorginstellingen willen dat de politiek in actie komt tegen agressie, intimidatie en geweld door cliënten en hun ouders. In een brief aan het kabinet in de Tweede Kamer eisen ze maatregelen om het personeel te beschermen. Volgens de instellingen krijgen medewerkers elke dag te maken met ernstige verbale en fysieke agressie en bedreigingen. Door personeelstekort bij de politie krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben. Ook online wordt jeugdzorgpersoneel geregeld met name en toenaam aan de schandpaal genageld. En dat is vervolgens niet meer van internet af te krijgen. De staking van leraren gaat woensdag toch door. Onderwijsbond AOB zei vrijdag nog dat de staking niet doorging... omdat het kabinet eenmalig 460 miljoen euro extra in het onderwijs wil investeren. Vandaag maakte de bond een draai omdat veel leden niet tevreden waren met de deal. CNV, een andere grote vakbond, is ook overstag gegaan... en noemt het afblazen van de staking een inschattingsfout. Minister Slop heeft gezegd dat wat hem betreft het extra geld toch beschikbaar komt. Drie medewerkers van de GGZ-instelling Parnassia in Den Haag... hebben ontslag genomen na het steekincident van Malek F. vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. De Syrische vluchteling F stond bij Parnassia onder behandeling... toen hij vorig jaar op bevrijdingsdag drie willekeurige mensen neerstak. Het weer. Vanavond trekt de regen via het noorden weg. Vannacht is het vrijwel overal droog. Wel is er kans op mist bij graad of 7. Morgen is het overwegend bewolkt en er valt verspreid over het land af en toe regen of motregen. En het wordt dan wederom een graad of 12.